uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De overheid trekt tientallen miljoenen euro's uit om de luchtkwaliteit te verbeteren. Door een aantal nieuwe maatregelen voor het verkeer en de bouwsector... moet er binnen 10 jaar ruim 4000 vroegtijdige sterfgevallen worden voorkomen. Bouwers krijgen bijvoorbeeld alleen nog opdrachten vanuit de overheid... als ze werken met schonere machines. Automobilisten die appen met hun telefoon in een houder... zijn net zo gevaarlijk bezig als bestuurders die hun mobiel in de hand houden. Met de mobiel in een houder, wat in Nederland is toegestaan... kijken mensen tijdens het appen zelfs vaker naar het scherm... dan wanneer ze de telefoon in hun hand houden, zegt de SWOF. Een stichting die de verkeersveiligheid onderzoekt. Het verbod op het vasthouden van een mobieltje achter het stuur... geeft volgens de SWOF een verkeerd signaal. Mensen zouden ten onrechte kunnen denken... dat appen met de telefoon in de houder veiliger is. In Kerkdriel is een handgranaat gelegd... bij het appartementencomplex waar burgemeester Henny van Koten woont... Het explosief werd gevonden door een krantenbezorger. Woningen in de buurt zijn ontruimd, de omgeving is afgezet... en het winkelcentrum in Kerkdriel blijft voorlopig gesloten. Zo'n 1500 tolken en vertalers staken vanaf vandaag uit ontevredenheid over hun vergoeding. Ze nemen voorlopig geen werk meer aan voor de politie, justitie en de immigratie- en naturalisatiedienst. Zo willen ze de rechtspraak en de asielbranche stilleggen. Nederlanders drinken minder koffie, maar geven er wel meer geld aan uit. Sinds 2005 is de koffieconsumptie met zo'n 8% gedaald... maar er wordt wel 20% meer aan uitgegeven. Volgens deskundigen kopen mensen meer kwaliteitskoffie voor thuis. Ook steeg de gemiddelde prijs van een kopje koffie op het terras. Het weer op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal kan wel een enkele bui vallen. De zon schijnt af en toe. Het wordt zo'n 7 graden. Vanavond en vannacht gaat het op meer plaatsen regenen. Morgen de hele dag verspreid over het land buien. Dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Een drukke ochtendspits, ook door een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 20 kilometer staat het stil tussen Leidsendam en Hoofddorp. Er zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk met zeven auto's. Via Utrecht ben je vanuit Den Haag sneller in Amsterdam dan via de A4. Via de A12 en de A2. Aansluitend op de A44 staat het ook vast. Richting Amsterdam tussen Noordwijk en Knopend Burgerveen. 13 kilometer aansluitend. Op de A7 Hoorn-Zaanstad is de weg weer vrij bij afrit Weide-Wormer. Nog wel 13 kilometer langzaam rijden vanaf afrit Averhoorn. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat door een kapotte auto bij Uitgeest 5 kilometer file.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 Goedemorgen. heb mijn opening van dit programma altijd. Elke ochtend hier bij ZFM. Gaan we door met de Dansende Aapjes. Dance Monkey, hier is Tones and I. Tonight. Dance Monkey. 10 over 8 hier bij ZFM. En wij gaan door met Amy Winehouse. Amy Winehouse hier bij ZFM. Nog een half uur en dan gaat de zon op. En dat was hem helemaal tot het eind. Ja, en dan dat bericht gisteren van meneer Aert. Dat is toch wat. Ja, iedereen heeft zo zijn herinneringen aan staartjes en... Eh, ik wil eigenlijk een liedje draaien van hem. En ik draai Zandkastelen. Omdat is een mooi, leuk, lief liedje is. Aardstaartjes. Hier, Zandkastelen. Het begint met je rode schepje. Je schept een berg op elkaar. Een toren erop en dan heb je... Het zandkasteel al bijna klaar. Het kooi met muren en kantelen, een satéprikker bovenop. Zandkastelen gaan nooit vervelen, doe er een schelpje bovenop. Maar zoveel kasteel nam de zee mee. Duizend kastelen aan het strand Heb jij geen idee? Nee, van Domburg tot Ameland. Ik voel de branding al aankomen. Na app komt er altijd vloed. Zometeen wordt alles ingenomen. De stoute zee die zoiets doet zee het zand wil stelen. Uit jouw gebouw trek het je niet aan. Wat kan jou die zee nou schelen?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 Virtual Insanity. Jamiroquai. 20 over 8 hier bij ZFM. En eh, blijf uit de buurt van de A4. Een aanrijding met 7 auto's bij Hoofddorp. En er staat een hele lange file richting Amsterdam. Wij gaan door met Soto. Porgy Porgy van Toto.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 En daarmee werd het half negen hier bij ZFM. Ja, dan wordt het wel tijd voor een guilty pleasure. Daar is die, Tom Jones, hier bij ZFM. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone.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 It's not unused you want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unused you were to find that I'm in love with you. Oh, oh, Tom Jones hier bij oh, oh, oh, ZFM. En we doen net of het niet maandag is, we gaan gewoon lekker door. En bijvoorbeeld deze. Ken je deze nog? The Firm. through how show elegance. Hate females with no intelligence, embezzlement. Got big boys behind a metal fence. Melvin Lynch, insure life. Chris Paul right, this or ice. Sex chicks or tights, general status. Smoothness mixed with malice. Trips to Dallas, built a pool in my palace. Who want what? For more monies? I wanna cut. Extorting, tore from the corners that brung us up. 60 inch screens, laser the disc with the beam. It's my life, I'm holding the dice, don't intervene. I send a team to smash out your whole plans. No cold hands, live with a hunger, the whole so from state biz to large cats and lace cribs, it's firm biz. Y'all know what time it is. Z. B12's crazy. I ball with the firm's first lady. I brawl with those who hate me. Make me sp- y'all all. Hoping for the day I fall. Never that though. Back like Donnie Brasco. So peep the capos who mac most. Splash it up with lactose. Pretty thug style. Throw you out style. Bent in the caddy coat, me and daddy Duke. He schooled me on how to stand on my own too. He said, son, it's all kind of you gon' go through. Either you gon' make it or you gon' fall too. Now we headline tours. Remember me, I told you that the world was yours. Married to the firm laws. Esco flows, y'all know me. Laced in me firm, be the hottest click, the blow jig, blow jig. Fall victim to horny. Hope the panties drop. Only if I cop the baby blue drop. Got to keep my wrist iced. The baddest. Yeah, the sex was alright. Lace them all night. Going to the crib, jumping out the range in the iceberg tights. Yeah, I know about the five and it's one shut eye. 360 wave spinning cat, thinking he knives. From now to the day we shining, keep my diamond S go with me in the E reclining. Top dog, the illest duo. Since the boss name was Hugo, AZ, firm trio, stay on the Lilo. Lilo. Foxy Brown samen met de Firm, Firm Biz. En je hoort het hier allemaal bij ZFM. Van de Rolling Stones tot uitstaartjes en van de Firm tot Rehab. En op de Rolling Stones gesproken, hier zijn ze. Almost heel zijn. Lekkere oude Stonesplaat. Hier bij ZFM waar het 5 of half negen. is. I can almost hear you cry Crowded street All the places we would make. a cold ZFM, waar het 5 graden is op de officiële ZFM-thermometer. Het wordt vandaag een graad of 7. Vanavond gaat het misschien een beetje regenen, maar op zich een lekkere, fijne, rustige dag buiten. En eh, ja, dat was een lekkere Stones. 1989 alweer, bijna 30 jaar oud. Nou, we hebben nog een plaat, die is nog ouder. Deze, Derek en de Domino's, Leila. En je hoort hem helemaal, de volle 7 minuten. Hier bij ZFM. de domino's. En voorman van Derek of de domino's was natuurlijk Eric Clapton. En Leila gaat over de legende van de Persische prinses Leila. De onbereikbare liefde. En eh, ja, dit liedje dat is dus door Eric Clapton gemaakt. omdat hij vreselijk verliefd was op de vrouw van George Harrison, de ex-Beatle. En ook zij was voor hem onbereikbaar. En vandaar Leila. Hier bij ZFM, waar het bijna kwart voor negen is. dan volle 7 minuten. Leila, Derek in de Domino's. Tijd om weer aan het werk te gaan. brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But why you gotta act like nothing's wrong? Just get ready for work, work, work, work, work, work. You tell me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. That's how me get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me off. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out the work, work, work, work, work, work. It's me out there, work, work, work, work, work. You see me do my da, da, da. When you walk out, la, la, la, Ja, Rihanna en Dre. Work, work, work. De week is weer begonnen aan het werk allemaal. Gaan wij door hier bij ZFM, waar het tien voor negen is met Richanel. En Richanel ken je natuurlijk van dat discoplaatje ergens uit de jaren 90. Maar hij maakt nog steeds muziek, woont in Amsterdam. En eh, Is dit een zin, dat hoor je op de achtergrond al, is een plaatje wat hij vorig jaar uitgebracht heeft. Weinig aandacht gehad, maar ontzettend leuke plaat. Dus we draaien hem gewoon hier bij ZFM, waar het bijna 9 uur is. Maar we gaan nog even door. Is it sin? to love you like I do? Is it sin, my darling? And is it sin to feel like the morning dew? Is it sin, my darling? And is it sin to feel like I feel for you? Is it sin, my darling? hunger for your touch is it same, my darling? And even if I'm condemned to capital punishment, from your sweet mouth I drink the sentence. And even if I'm condemned to capital punishment, from your sweet mouth I drink the sentence. From your sweet mouth, I think the sentence. You know, I always wondered if it's a sin to love you like I do. Is it sin to feel like the morning dew? ZFM. ZFM, waar het 5 voor 9 is. Ja, nog eventjes, dan heb je het eh, journaal met reclames. En dan ben ik weer bij je terug tot 10 uur. En dan beginnen we zoals altijd met een dance classic. En eh, ik heb deze keer eh, Madonna voor je gekozen.